René van Brakel met het NOS-journaal. De politiebonden en minister opstelt de AO. Nou wat er in het onderhandelingsresultaat staat, wordt pas maandag naar buiten gebracht. Alle politiemedewerkers krijgen dan een mail met een overzicht van de belangrijkste uitkomsten. Vakbond ACP zegt dat er een groot aantal afspraken is gemaakt over allerlei arbeidsvoorwaarden, maar die zijn nu nogal technisch verwoord. Dit weekend wordt volgens de bond een begin gemaakt met het begrijpelijk en leesbaar maken van de afspraken. Er is een half jaar gesproken over een nieuwe CAO. E de politie voerden vaak actie, zoals het niet uitdelen van boetes voor kleine verkeersovertredingen. Het Openbaar Ministerie wil een oud-neuroloog vervolgen voor mishandeling met zwaar lichamelijk letsel en mogelijk de dood tot gevolg. Daarvoor zullen negen zaken extra worden onderzocht door een psycholoog en een psychiater. De man Ernst J.S. werkte jaren bij het Medisch Spectrum Twente en stelde onjuiste diagnoses bij tientallen patiënten. Die kregen te horen dat ze MS, Parkinson of Alzheimer hadden, terwijl dat niet zo was. Na de diagnose gooiden veel patiënten hun leven om. Volgens de oud-neuroloog was hij verslaafd aan medicijnen medicijnen en stelde hij daardoor verkeerde diagnoses. De SP en de VVD zijn volgens de jongste peilingen van TNS-Nipo verwikkeld in een nek-aan-nek-race. Ze staan allebei op 29 zetels. De VVD heeft er nu in de Tweede Kamer 31, oppositiepartij SP heeft er 15. Volgens het onderzoeksbureau leveren de drie andere grote partijen zetels in. De PvdA zou 20 zetels halen, een verlies van 10. De PVV komt volgens TNS-Nipo uit op 19 kamerzetels, 5 minder dan nu. De CDA zou drie verliezen, van 21 nu naar 18 in de peiling. Winst is er voor D66, dat volgens het onderzoeksbureau stijgt van 10 naar 17 zetels. Het weer vanavond en vannacht droog, temperatuur daalt naar 9 graden. Morgen bewolkt, maar ook periode met zon. Het wordt tussen de 13 en 18 graden. Dit, Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan files op de A13, daarna richting Rotterdam, tussen Delft en Afrit Berkenrode Rode Reis 3 kilometer.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 I'm lying in the midnight hour The Fatal attraction is where I'm at. There's no from me. drive. My dad is Thunderbird. White, red, light. 66, 66 so platinum. It's absurd. I'm gonna put her in the backseat and drive her to Tennessee.